Kees Groot met het NOS-journaal. Het homo nu zelf ook aangifte gaat doen. De advocaat van de 16-jarige jongen zei gisteren dat het homostel de eerste klap uitdeelde... en dat zijn cliënt daarop reageerde. Het incident zou niets te maken hebben met de geaardheid van de twee slachtoffers. Dat staat haaks op het verhaal van het homostel zelf. Tegen Omroep Gelderland zeiden de mannen dat ze geen vechtersbazen zijn. De Nederlandse overheid bouwt zijn belang in verzekeraar ASR verder af. De staat doet 20 miljoen aandelen in de verkoop en is daarmee zijn meerderheidsbelang kwijt. In 2008 werd de ASR als onderdeel van Fortis genationaliseerd. Daarmee wilde de staat het omvallen van belangrijke financiële instellingen voorkomen. ASR is inmiddels een gezond bedrijf dat vorig jaar naar de beurs werd gebracht. De staat wil er uiteindelijk weer helemaal uitstappen. Het pakket aandelen dat morgen in de verkoop gaat levert de schatkist waarschijnlijk een half miljard euro op. Het Syrische leger ontkent met klem dat het een gifgasaanval heeft uitgevoerd in rebellengebied in het noordwesten van het land. Daar vielen vandaag volgens de jongste schattingen zeker 100 doden en 400 gewonden door een aanval met chemische wapens. Veel landen hebben de aanval scherp veroordeeld en de VN-veiligheidsraad komt morgen in spoedzitting bijeen. Wapenhandelaar Jan B. wordt toch vervolgd voor het bedreigen van de burgemeester van Gilze en Rijen. Het OM zag daar oorspronkelijk van af op verzoek van B. zelf. Hij was van mening dat zijn straf voor wapenhandel en het laten verdwijnen van een lijk zwaar genoeg was. De rechter noemde het onbegrijpelijk dat het OM daarin meeging. Het weer, vannacht is er lokaal kans op mist. De minima liggen rond 5 graden.